Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie van de Amerikaanse stad Memphis heeft videobeelden vrijgegeven... van een fatale mishandeling door agenten eerder deze maand. Een 29-jarige zwarte man kwam daarbij om het leven. Op de beelden is te zien hoe de agenten, die ook zwart zijn... de man hardhandig uit zijn auto halen... omdat hij roekeloos zou hebben gereden. Hij wordt getaserd en terwijl hij op de grond ligt geschopt en geslagen... De vijf betrokken agenten worden vervolgd voor doodslag. Verschillende Amerikaanse steden maken zich na het vrijgeven van de beelden op voor protesten tegen politiegeweld. Een Amerikaan van 32 die twee jaar geleden bij de bestorming van het Capitool... een politieman met pepperspray aanviel, is veroordeeld tot ruim zes jaar cel. Ook moet hij 10.000 euro betalen. De agent van 42 overleed een dag later aan een beroerte. Volgens artsen ging het om een natuurlijke dood... maar speelde het geweld waarschijnlijk wel een rol bij de beroerte. Bij een aanslag bij een synagoge in Jeruzalem zijn zeker zeven doden gevallen. Drie gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Israëlische politie spreekt van een terroristische aanslag en zegt dat de dader is gedood. Het gaat om een 21-jarige Palestijnse inwoner van Oost-Jeruzalem. Volgens de Israëlische politie handelde hij alleen, maar de aanslag is verwelkomd door Hamas... Volgens die Palestijnse militante organisatie is het reactie op een inval donderdag door het Israëlische leger. Toen kwamen in de stad Jenin negen Palestijnen om het leven. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia zijn begonnen aan hun rondreis langs het Caribische deel van het koninkrijk. De reis begint op Bonaire en daarna gaat het koninklijk gezin naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Het is de eerste officiële reis van prinses Amalia. En die is bedoeld als kennismaking met het Caribisch gebied. Het weer, het is bewolkt en de temperatuur ligt rond de 3 graden. In het noorden en oosten opklaringen, daar kan het licht vriezen. Overdag van tijd tot tijd zon en een graad of 4.